Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er komt voorlopig geen asielzoekerscentrum in Berlicum in Noord-Brabant. Na felle protesten heeft de gemeenteraad besloten de plannen daarvoor stop te zetten. Vorige week demonstreerden zo'n 300 mensen bij het gemeentehuis in Sint-Michels-Gestel. Dat werd bekogeld met eieren en rookvakkels. Een raadsmeerderheid concludeert nu dat er onvoldoende draagvlak is voor een AZC. In Amsterdam zijn de plekken waar gistermiddag vijf mensen werden neergestoken weer vrijgegeven. De politie heeft gisteravond laat alle afzetlinten in de buurt van de Dam weggehaald. De toedracht van de steekpartij is nog steeds onduidelijk. De vijf gewonden komen uit Amsterdam, België, Polen en de VS. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De dader zit vast en is ook gewond. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft een bliksembezoek gebracht aan Suriname. Hij kwam niet verder dan de luchthaven van Paramaribo waar hij president Santokki ontmoette. Rubio sprak lovend over de Surinaamse regering... die volgens hem het land uit het slop heeft getrokken. En hij ziet grote kansen voor Suriname... mede vanwege de oliefondsten voor de kust. In een woning in de Rotterdamse wijk Hilligersberg is gisteravond een baby overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat zijn of haar relatie is tot de baby is onbekend. De hulpdiensten hebben vergeefs geprobeerd het kind te reanimeren. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. De Britse koning Charles heeft gisteren kort in het ziekenhuis gelegen ter observatie. Volgens het Koninklijk Huis had hij last van bijwerkingen van zijn kankerbehandeling... die hij sinds begin vorig jaar ondergaat. Welke bijwerkingen is onbekend, maar het zou niet ernstig zijn. Later op de dag kon de 76-jarige koning weer naar huis. Het weer, het is droog, minima tussen 0 en 4 graden. Langs de kust kan het mistig zijn. Daar begint de dag grijs. Elders schijnt de zon. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, gevolgd door regen.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 Er komt voorlopig geen asielzoekerscentrum in Berlicum in Noord-Brabant. Na felle protesten concludeert een meerderheid van de gemeenteraad... dat er onvoldoende draagvlak is voor een AZC. In Amsterdam zijn de plekken waar gistermiddag vijf mensen werden neergestoken weer vrijgegeven. De toedracht van de steekpartij is nog steeds onduidelijk. De vijf gewonden komen uit Amsterdam, België, Polen en de VS. De dader zit vast en is ook gewond. In een woning in de Rotterdamse wijk Hilligersberg is gisteravond een baby overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat zijn of haar relatie is tot de baby is onbekend.